12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In België blijft het aantal coronabesmettingen snel stijgen. De afgelopen week waren er per dag gemiddeld 491 nieuwe geregistreerde besmettingsgevallen... en werden er 24 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Volgens het Belgische crisiscentrum circuleert het virus opnieuw intens in het land. Het aantal patiënten op de intensive care is al sinds begin juli verdubbeld. Volgens deskundigen houden de Belgen zich slecht aan de maatregelen... die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Werknemers van Weekamp hebben hun staking beëindigd. De stakers zijn vanavond akkoord gegaan met een nieuw sociaal plan. Daarin is onder meer een betere ontslagvergoeding geregeld... en een budget voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. ontslagen vallen op het hoofdkantoor van Weekamp... en het distributiecentrum in Maurik. Op die plekken werd sinds twee weken gestaakt. Weekamp wil ondanks een winstgevend boekjaar reorganiseren... om nog winstgever te kunnen werken. Door de staking zijn er voor zover bekend geen problemen ontstaan bij leveringen. Zes voormalige Olympische turnsters roepen de gymnastiekunie KNGU op... om het topsportprogramma voor de nationale turnselectie zo snel mogelijk te hervatten. Dat werd stilgelegd na beschuldigingen over mishandelingen en vernederingen door coaches. In een open brief schrijven de zes nu dat het huidige nationale turnteam aangeeft deze ervaring niet te hebben... en dat zij nu de dupe worden van misstanden uit het verleden. Een staflid van de wielerploeg Team Sunweb is besmet met het coronavirus. De medewerker zou later deze week meegaan naar een driedaagse koers in Frankrijk... maar zit nu in quarantaine. Hij had nog geen symptomen van een coronabesmetting... en heeft volgens Sunweb de afgelopen maanden ook geen contact gehad met andere teamleden.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 Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string. Oh. They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend.